Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer leerlingen krijgen weer thuisonderwijs. Vooral kinderen testen steeds vaker positief. Bij vijf besmettingen moet een klas naar huis. En sommige deskundigen zeggen zelfs dat alle scholen dicht moeten. Dit zijn scholieren in Amsterdam. Ik zit net op nieuwe school. En ja, we eh, willen net met je vrienden omgaan. Maar dat... Eh, kan dan niet. Het is ook wel weer leuk. Je hebt veel meer vrije tijd. Best wel stom, want ik denk dat het ook wel een beetje een achterstand gaat krijgen Vandaag overleggen premier Rutte en de ministers De Jonge en Grapperhaus over nieuwe coronamaatregelen. De HEMA heeft straks geen eigen bakkerijen meer. Ze zijn verkocht aan een ander bedrijf. De HEMA belooft dat de tompoezen en de taarten hetzelfde blijven smaken. En er wordt ook niemand ontslagen. Over een maand of vijf kun je eindelijk weer met je backpack naar Nieuw-Zeeland. Dat land zit al sinds het begin van de pandemie grotendeels op slot. En dat heeft ook gewerkt, zegt correspondent Meike Weijers. In totaal zijn er ongeveer 10.000 besmettingen tijdens de hele pandemie geweest en slechts 40 doden. Vanaf april gaat de grens weer open. Reizigers moeten wel volledig zijn gevaccineerd en een negatieve coronatest bij zich hebben. De Franse voetballer Karim Benzema is veroordeeld voor het afpersen van een andere voetballer, Mathieu Valbuena. De twee speelden ooit samen bij het Franse nationale elftal. En daar kreeg Valbuena te horen dat hij moest betalen, anders zou er een seksvideo van hem online komen. Correspondent Frank Renaud. In oktober 2015 sprak Benzema met Valbuena op een trainingskamp van het Frans nationale elftal, waar ze allebei voetbalden. En volgens de rechter heeft Karim Benzema toen persoonlijk druk uitgeoefend op Mathieu Valbuena... om contact op te nemen met een tussenpersoon over die video. Volgens de rechter bewijs genoeg. Schuldig Benzema en veroordeeld. Benzema moet 75.000 euro betalen en heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen. Krijg je het weer nog? Het is grijs en een graad of 8. In Limburg kan nog wel even de zon doorbreken. Morgen vooral in de ochtend kans op wat regen. In de middag soms zon en 6 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen de af het AMC en Aalsmeer 3 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. De brug heeft opengestaan. En door werkzaamheden op de A10 de ring Amsterdam-Oost... tussen Amsterdam over Amstel en Zeeburg 3 kilometer met bijna 10 minuten vertraging.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 En ik ga door met Shania Twain met You're Still The One. En daarna wil ik u een stuk voorlezen wat ik gelezen heb in het Zandvoorts Nieuwsblad. En dat zeer treffend is voor deze tijd. I saw you. I saw love. And the first time you touched me. this time, you're still the one I love. Mm, yeah. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way together still go Look how far we've come, my baby. Als ik dit schrijf is het vrijdag 12 november. De dag dat het kabinet nieuwe maatregelen afkondigt om het hoofd te bieden aan de sterke toename van het aantal meldingen van COVID-19 en de stijgende druk op de ziekenhuizen. Op deze dag heb ik ervoor gekozen om eens een lange wandeling langs het strand te maken. Het is rustig weer, de zee is kalm en het zand voelt goed onder de voeten. De lage zon geeft prachtig licht. Echt zo'n dag om eens alles op je te laten inwerken. Het is alweer binnen bijna twee jaar dat we in de greep zijn van het coronavirus. Toen we de eerste schrik te boven waren en onszelf de basisregels hadden eigen gemaakt... leek het even of we door anderhalve meter afstand te houden... groepsvorming te voorkomen en ons regelmatig te laten testen... grip terug hadden weten te krijgen op deze situatie. Na een terugslag in de winter leek er licht aan het einde van de tunnel te schijnen. Toen begon van dit jaar gestart kon worden met vaccineren. Dat was, zo werd ons verteld, de uitweg uit de coronacrisis. De werkelijkheid is anders. Inmiddels is circa 85% van de bevolking gevaccineerd en toch zien we een sterke toename van het virus. Onderzoek heeft aangetoond dat 40% van de IC-verpleegkundigen werkgerelateerde klachten heeft, zoals angst en depressie. Dat lijkt door ziekenverzuim en werkt het nodig dat het personeel dat op de benen is gebleven nog meer te vragen. Die kijken om zich heen en zien dat veel van hun medeburgers lak hebben aan de regels. Wat hen het gevoel geeft te dweilen met de kraan open. Niet lekker voor de motivatie. Als ik ondernemers spreek, proef ik ook een zekere moedeloosheid. Zij geven aan toch alles te hebben gedaan wat nodig is om coronaproef te ondernemen. Maar als de cijfers tegenvallen, zijn ze de eerste die daarvan de zure vruchten plukken. Deze opeenstapeling van problemen brengt een gevoel van machteloosheid naar boven. Wat te doen om de neerwaartse spiraal te doorbreken? De ingeslagen weg lijkt die van dwang en drang. Maar of de weg is die ons verder helpt, is de vraag. Het coronavirus in deze vorm, of een andere vorm, blijft. Dus we gaan met elkaar nog vaker meemaken dat kwetsbaren moeten worden beschermd of zorg niet kan worden verleend. Daar hebben we met elkaar in te dealen. En daarin moeten we samen zijn. Vanuit respect het gesprek met elkaar aangaan, onderzoeken welke belangen moeten worden gediend en hoe we daar recht aan doen in een sfeer van geven en nemen.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 Kramers was actief in het Tros Top 50 Ballet en haar mededanseressen, Anita Helker, Esther Oosterbeek en Patty Zomer werden ook aangetrokken. Hoewel de vier enthousiast waren, hadden ze geen zangervaring. Ze benaderden Angela Groothuizen om de liedzangeres te worden. Aanvankelijk vond Groothuizen een meidengroep Ala Phil Spector niets voor haar. Ze had een ruige imago dat bij het idee van Van Asten, De Bois en Kees van Leeuwen paste. Groothuizen droeg daarom Ria Briefjes aan. De zangeres bij de Fips was en vooral populaire nummersong. Briefjes vond dit een goed idee en ging kennismaken met de andere vier leden. Groothuizen ging mee met Briefjes zonder de voornemen mee te doen. Het klikte echter tussen de zes jonge meiden waarna Groothuizen besloot om toch mee te doen. Zes leden vond de producers echter te veel, maar onder druk van de zest vonden ze het goed. De Dolly Dots waren geboren. De naam is naar eigen zeggen ontleend aan een personage uit een strip uit de jaren 50 dat Dolly Dot heette. Richard de Bois beweerde dat hij de naam Dolly Dots tijdens een droom heeft ontdekt. Hier zijn de Dolly Dots met Radio. Dit waren de Bengals met Eternal Flame. Eerder dit jaar verzorgde Plastic Circle samen met Spanelanden lessen over plastic soep, zwerfvuil voorkomen en het belang van gescheiden afval inzamelen. Vervolgens gingen de leerlingen samen met Juttersgeluk het strand op en plastic op te ruimen. Als afronding van het educatieve programma Dobberende Flessen kreeg de Maria School een lamp cadeau. Niet zomaar een lamp, maar eentje die gemaakt is van doppen.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 En dat was een Nederlandse dichter, voordrachtkunstenaar en performer en schrijver. En hij was geboren in 1944. Hij zou dus vandaag 77 jaar zijn geworden. Dan hebben we Dorien van de Rijsbergen. En dat is een Nederlandse windsurfer. En Dorien is geboren in 1988. Hij wordt dus vandaag 33 jaar. En dan hebben we ook nog Freddie Mercury geboren als Farrokh en die is overleden op 24 november 1991. En dat was een Britse rockmusicus. Hij werd bekend als de zanger en frontman van de groep Queen en groeide uit tot een van de populairste rockartiesten en popzangers aller tijden. Hij stond bekend om zijn extravagante podiumpersoonlijkheid en zijn explosieve optredens. Hij staat ook te boek als de man met een stembereik van vier octaven wat buitengewoon is voor een mannelijke zangstem. Hier is Queen met Too Much Love Will Kill You.